uur. moet met het NWS Journaal. Opvallend veel mensen in Zuid-Europa hebben dit jaar al vroeg het West Nijl-virus opgelopen. Mogelijk door de hitte. Er zijn al bijna 950 infecties bekend en 90 mensen zijn aan het virus overleden. Vorig jaar waren er in Europa zo'n 200 mensen besmet met het West Nijl-virus. Dat onder meer hoge koorts, hoofdpijn en diarree kan veroorzaken. Vooral ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen erg ziek worden. Het virus wordt verspreid door muggen. Nederland lijkt nog te koud om het te verspreiden. Een middelbare scholier in Den Bosch is opgepakt... omdat hij een vuurwapen had verborgen in zijn scooter. Het wapen werd bij toeval ontdekt... na een vechtpartij tussen de jongen en een andere leerling. De school besloot daarop de scooter van de 16-jarige te onderzoeken... waarna het vuurwapen werd gevonden. De school heeft direct de politie gewaarschuwd. De jongen is meegenomen naar het bureau. Volgens de politie was het wapen niet geladen... en was de patroonhouder leeg. Een Britse duiker eist minimaal 75.000 euro schadevergoeding... van Tesla-topman Elon Musk vanwege laster. De duiker was betrokken bij de redding van de Thaise voetballers uit de grot. De hulp die Musk aanbood noemde de Brit een PR-stunt... waarna de Tesla-topman de duiker een aantal keren uitmaakte... voor pedo- en kinderverkrachter. Naast de schadevergoeding eist de man dat Musk stopt met het doen van dit soort beschuldigingen. Tegen twee verdachten van grootschalige drugshandel vanuit een woonwagen in Den Haag zijn celstraffen tot 8,5 jaar geëist. De woonwagen was van een van de twee. Volgens het OM werd er in de wagen op een kamp in Den Haag jarenlang cocaïne verkocht aan dealers uit de hele wereld.